Clemens Peters met het NOS-journaal. Aankomend president Joe Biden heeft een steunpakket van 1,9 biljoen dollar aangekondigd. Omgerekend ruim 1,5 biljoen euro. Het geld is bedoeld om de coronapandemie te bestrijden. Amerikanen krijgen 1400 dollar. Scholen krijgen geld om veilig te kunnen heropenen, wat Biden in het voorjaar gedaan wil hebben. Ook wordt in het plan het minimumloon verhoogd naar 15 dollar per uur. Het congres moet het plan nog goedkeuren. De Democratie democratische leiders Pelosi in het Huis van Afgevaardigden... en Chuck Schumer in de Senaat hebben al gezegd dat ze het voorstel snel willen behandelen. In de aanloop naar de inauguratie van Joe Biden... hebben verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens... een verbod ingesteld op het meenemen van wapens... in de ruim bagage van vluchten naar Washington D.C. In de handbagage waren wapens al verboden. American Airlines voert ook een verbod in op het schenken van alcohol. De maatregelen volgen op de bestorming van het Capitool van 6 januari... door aanhangers van president Trump. En vanwege ongeregeldheden op politiek getinte confrontaties op sommige vluchten. Er moet onderzocht worden of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Dat zeggen twee vooraanstaande deskundigen tegen Nieuwsuur. Ze wijzen op de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. Die variant is een stuk besmettelijker dan het gewone coronavirus. Er zijn aanwijzingen dat het ook onder kinderen sneller verspreidt. Arts, microbioloog en OMT-lid Mark Bonten maakt zich grote zorgen. Hij wil snel nader onderzoek naar de noodzaak om kinderen te vaccineren. De politie heeft een einde gemaakt aan een bijeenkomst in een loods in het Noord-Hollandse dorp Leinden. Alle 66 aanwezigen hebben een boete gekregen vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Het is niet bekend wat de aanwezigen in de loods aan het doen waren. Het weer. Tijdens opklaringen kan het vannacht lokaal tot matige vorst komen. Aan het einde van de nacht volgen in het noordoosten enkele winterse buien. Het wordt morgen 1 à 2 graden en het is bewolkt met in het noorden nog kans op een winterse bui.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 I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma Fuck me till the daylight. Thirty for 30. Saving up my energy. Yeah, yeah, yeah.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 Ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. tonight. to hold her. In an hour I'm cold, cold as stone. When she leaves it gets harder and harder to face life alone. Now my dreams are filled with times when forever.